Door wind en stuifsneeuw ontstaan sneeuwduinen. Duitsland is niet langer de grootste exporteur der wereld. De eerste plaats is overgenomen door China. De Chinese export steeg in december met bijna 18 procent... vergeleken met dezelfde periode eind 2008. De totale Chinese export bedroeg vorig jaar 1,2 biljoen dollar... en daarmee streeft China Duitsland net voorbij. Ook de Chinezen hebben last gehad van de recessie, maar het land lijkt zich snel te herstellen. Het forse herstel van de export in december wordt door analisten in China gezien als een belangrijk keerpunt. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, Harry Reid, heeft zijn excuses aangeboden aan president Obama. Aanleiding daarvoor is een boek over de presidentsverkiezingen van 2008 waarin Reid wordt geciteerd. Reid zei tijdens de campagne dat Amerika klaar is voor een zwarte president en dan vooral voor iemand als Obama. Een Afro-Amerikaan met een lichte huid zonder het dialect van een neger, tenzij je het wil spreken. Reid betreurt zijn woordkeuze en biedt zijn excuses aan alle Amerikanen die hij heeft beledigd. Obama heeft de excuses aanvaard en spreekt van een gesloten boek. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe doet het voetbalelftal van Togo toch mee aan de Afrika Cup. Na de aanslag op de spelersbus trok de Togolese regering het team gisteren terug. Maar in een interview met de krant zegt middenvelder Romao dat de spelers unaniem hebben besloten om door te gaan. Vrijdag namen rebellen de spelersbus bij de Angolese grens onder vuur. Daarbij vielen drie doden. Het weer. In het hele land is het op verschillende plaatsen verraderlijk glad door sneeuwval of stuifsneeuw. Verder zijn er plaatselijk sneeuwduinen ontstaan. Er staat een stevige noordoostenwind en de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt.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 Dus vrij koud. Ehm, zou sneeuwduinen het woord van het jaar zijn? Woord van 2010. We gaan snel verder met Michael Bublé. You are nobody until somebody loves you. You're nobody till somebody cares. Now you may be king, you may possess the world and its gold. Gold'll never buy a happiness when you're growing old. You know the world is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine above. Well, you are nobody until somebody comes and loves you. So find yourself somebody to love. I said the world, it still is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine above. have got hij is weer van de markt. Hij heeft zojuist eh, eh, laatst in dat hij in Argentinië was een aanzoek gedaan aan zijn vriendin Lucia Luisana Lopilato. Dus helaas. Coltrane, Green Sleeves. En daarvoor hoorde u Amos Lee met Arms of a Woman. We gaan verder met Bill Evans met Autumn Leaves. Nee, Chad Baker met Look for the Silver Lining. Sorry. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. the sunny side of life. dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Diana Krol en Toets Tielemans. Aankomende woensdag staat hij in de Heineken Musical uh, eh, met zijn eh, ja, met band en alles. En in het voorprogramma staat Lisa Lewis. Ik heb het natuurlijk over John Mayer. andere helft nog bij Jennifer Anderson liggen, zijn ex natuurlijk. Hij geeft trouwens aan in de bladen dat hij niet meer op zoek gaat naar een, nieuwe liefde. Hij hoopt er zo tegen het lijf te lopen. En, um, daarnet had ik het over Lisa Lewis. Dat is natuurlijk onze eigen Lisa Lewis, die eh, destijds X-Factor gewonnen heeft. Ehm, eh, het nummer Hallelujah zong ze destijds. Daar heeft ze tien weken mee op nummer 1 gestaan. Ehm, nu heeft ze een nieuw nummer. Ik heb het al eerder gedraaid. No Good For Me. En eh, dit is dus de zangeres die in het voorprogramma komt van John Mayer. Every time Light Lang nummer. We gaan verder met Dizzy Gillespie. I Can't Get Started. broken-hearted boyfriend But I let this slide Cause you're different from all wij gaan eruit met uh, Jason Mraz, Bella Luna. We, zien, uh, we horen u, of we zien u zo direct terug na het nieuws. Ik weet niet hoe je dat zegt op mystery the moon natural light so full but often right. A pair of eyes a closing one, a chosen child with golden sun, a marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach.